Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De combi PvdA en GroenLinks heeft definitief een nieuwe lijsttrekker. Het is de man van wie we eigenlijk al wisten dat hij het zou gaan doen. Frans Timmermans. Partijleden mochten er nog over stemmen. Meer dan 90% van hen stemde voor, vertelt mijn collega Wilco Boom. Van alle leden van de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen... heeft bijna 52% zijn of haar eh, stem uitgebracht. Terwijl de uitkomst dus al vaststond. Dus ik denk dat we wel kunnen concluderen... dat het draagvlak voor Timmermans onder de leden best groot is. Ter vergelijking eh, Rob van deze die werd onlangs bij een opkomst van uh, eh, 30% gekozen. En veel concurrentie had Timmermans niet, want hij was de enige kandidaat. De man van 19 die zaterdag dood is gevonden in zijn tent op het Decibel Outdoor Festival had geen drugs gebruikt. Omdat hardstyle festivals en drugs geen ongebruikelijke combi zijn, dachten veel mensen daar eerst wel aan. Maar na onderzoek blijkt nu dus dat de man helemaal clean was en ergens anders aan is overleden. Waaraan, dat weten we niet. Gisteren werd er nog een festivalbezoeker dood gevonden, Waaraan hij is overleden weet de politie nog niet de politie heeft een jongen opgepakt voor een steekpartij in Koevoorde gisteravond. Het gebeurde op straat. Het slachtoffer was aanspreekbaar en moest naar het ziekenhuis. Een uurtje later is er een verdachte opgepakt. En die verdachte en het slachtoffer zijn allebei minderjarig. En in Zandvoort zijn de voorbereidingen voor de Grand Prix in volle gang. Max Verstappen en zijn racecollega's rijden komend weekend weer hun rondjes over het circuit in de duinen daar. En deze inwoners van Zandvoort hebben er zin in. Als je met dit weer eh, in Zandvoort bent en je krijgt dan nog zo'n cadeautje. Heerlijk. <laughs> Ja, ik heb er zeker zin in. Ja, het is altijd gezellig. Gaat u er zelf naartoe of blijft u hier eh, tv kijken of op het terras? <laughs> wij, kijken tv, want dan zie je even wat meer dan eh, daar. Maar de sfeer is heel leuk als je er bent geweest. Ja, het is het hele weekend één groot Grand Prix feest en de race zelf is op zondag. Dan heb ik nog wat weer voor je. In het noorden volop zon, in het midden en het zuiden iets meer bewolking en temperaturen rond de 25 graden. Morgen is het al gelijk heerlijk weer. Het wordt een zonnige dag met smiddags 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een tweetal opvallende files in de regio Noord-Holland. Om, te beginnen, om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden ligt het een en ander op de weg. Er zijn daar drie rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. En de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam is een spoedreparatie aan de gang. Eerder vanmiddag was daar een ongeluk. Nu zijn er twee rijstroken nog altijd dicht.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 En daardoor stagneert ook de opvang van mensen die nog in de asielprocedure zitten. In het noordoosten van Griekenland zijn in een gebied waar natuurbranden woeden 26 doden gevonden. De brandweer denkt dat het migranten zijn die door het vuur zijn omgekomen. Het Pakistanse leger is bezig met het redden van zes kinderen en twee volwassenen. Die zitten op honderden meters hoogte in een kapotte kabelbaan. Twee kinderen zijn inmiddels in veiligheid. En het weer nog veel zon. Vanavond blijft het nog lang warm.